Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In heel de Verenigde Staten zijn scholieren de klas uitgelopen... om te protesteren tegen wapenbezit. Ze bleven 17 minuten buiten. Eén minuut voor iedere scholier die vorige maand... bij de aanslag op de school in Parkland in Florida om het leven kwam. De leerlingen willen dat er strengere regels komen voor wapenbezit... en ook vinden ze dat de Amerikaanse politiek meer moet doen tegen de schietpartijen. Veel mensen weten niet wat er in de nieuwe inlichtingenwet staat... waarover volgende week een referendum wordt gehouden. Uit een enquête van INO Research blijkt dat 40% bijvoorbeeld niet weet... dat veiligheidsdiensten met de nieuwe wet veel meer mogen aftappen dan nu. En ook weten weinig mensen dat de overheid een DNA-database wil opzetten. Daarmee moeten bijvoorbeeld terroristen worden geïdentificeerd... maar volgens critici zijn er te weinig privacy waarborgen. In de nieuwe wet is ook geregeld dat er meer toezicht komt op de geheime diensten... Daarvan is iets meer dan de helft van de ondervraagden op de hoogte. 25 mensen die dringend medische zorg nodig hebben... zijn weggehaald uit de zwaar belegerde regio Oost-Ghouta in Syrië. De evacuaties verlopen moeizaam. Er is een lijst van meer dan duizend mensen die dringend medische zorg nodig hebben... en eigenlijk weg moeten. Gisteren konden nog 150 mensen worden geëvacueerd. Het Syrische leger wil het gebied heroveren op de oppositie. De Duitse oud-minister van Financiën Schäuble heeft de hoogste Nederlandse onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten tijdens de eurocrisis. Hij is benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. In Brussel werd Schäuble bekend om zijn strenge bezuinigingseisen aan Zuid-Europese landen, vooral aan Griekenland. Volgens minister Hoekstra van Financiën bleef Schäuble zich inzetten voor het bij elkaar houden van de eurozone in een tijd waarin veel onzeker was. Het weer, vanavond opklaringen, het blijft droog. Het is vannacht 1 tot 4 graden. Morgen aan het eind van de ochtend vanuit het zuiden regen. In het noorden blijft het droog en wordt het 10 graden. Vrijdag wordt het kouder en gaat de regen over in sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar zijn namelijk drie rijstroken dicht voorlopig door een ongeluk. Vanaf Schiphol is de vertraging ongeveer een uur. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend. Drie kwartier vertraging door een aanrijding. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen, Moordrecht en, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos een half uur oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Leusden.